Thuis vonden de agenten een taser, een bivakmuts, een kogelwerend vest van de politie... en ongeveer 500 patronen bestemd voor het geweer. De man van 30 zit vast. De politie in Goorle weet nog niet wat die van plan was. De Filipijnse president Duterte heeft de namen openbaar gemaakt van ruim 150 politici, rechters, militairen en politieofficieren die betrokken zouden zijn bij drugshandel. Ze moeten zich binnen 24 uur melden, anders stuurt hij het leger op hen af. In een televisietoespraak zei Duterte dat de betrokkenheid van sommigen bij drugshandel niet vaststaat, maar dat de openbaarmaking van de lijst zijn dure plicht is. Duterte had in zijn verkiezingscampagne gezworen keihard op te treden tegen Filipijnse drugshandelaren. Zo'n 50 miljoen Thaise burgers kunnen vandaag in een referendum stemmen over een nieuwe grondwet. Die is opgesteld door militairen die twee jaar geleden de macht overnamen. Als het voorstel wordt aangenomen komen er volgend jaar nieuwe verkiezingen in Thailand. Als dat gebeurt hebben de militairen nog steeds grip op de politiek, omdat zij mogen bepalen wie een zetel in de Senaat krijgt. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is tevreden en opgelucht over het verloop van de Gay Pride, die gisteren werd afgesloten met de botenparade. Het belangrijkste is volgens hem dat mensen zich niet hebben laten afschrikken door recente terreuraanslagen in Europa. Van der Laan vindt dat de extra agenten en beveiligers die op de been waren voortreffelijk werk hebben geleverd. Dan nog het weer. In het noorden en zuidwesten is het al bewolkt... terwijl in het oosten en zuidoosten nog de zon flink schijnt. Vanmiddag overal bewolkt en plaatselijk wat regen. Het wordt vandaag wel warm, 22 tot 25 graden. Dit is ZFM. Verkeersupdate.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 Als u hem nog niet gezien heeft, de film Intouchable, zou ik hem toch eventjes gaan kijken. Want het is echt een fantastische film. We gaan verder met het Oscar Peterson Trio. I got it bad. And that ain't good. Mm-hmm. Ja, zoals ik al eerder had aangegeven, een beetje rustig aan begonnen. Eh, dit was Charles Mingus. Goodbye Porky Pie Hat. Van het album A. Ah, um. Het volgende nummer is van Cécile McLaurin Salvant. Nummer Monday. with your face in my hands with such trickery see how it's flying over such trickery. See how it's flying away. Mm-hmm. luisterde zojuist naar Miles Davis met de Flamenco Sketches. We gaan verder met in Peru, The Summer Wind. The summer wind came blowing in from across the sea summer long we sang a song and strolled on golden sand. Two sweethearts and the summer groot pianist. Eh, afkomstig uit Milwaukee, Wisconsin. Tegenwoordig eh, groot in New York, big in New York. Eh, dit was David Hasseltine. I'll let you know. Volgende nummer, je hoort het al een beetje. Ella Fitzgerald.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 Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Oh. means whatever. just don't mean що утя. Ellie Golding met The Lights. So we're doing a show tonight as well. Is anyone coming? Dus uh, een live uh, optreden. Yeah, yeah, yeah. Uh, we, is desperate to come who didn't get tickets. Nog een heel stuk tekst achter. We gaan verder met Do Not Let Me Go van Joshua Heislop. There are moments in this life when you can't fake it. There are moments I would walk another road. There was something in the broken way you said it. Singing, please, oh God, do not let have been dying. Yeah, we walk along towards a great unknown. Is it love if I've given up on trying? Singing, oh my god, don't leave me alone. Singing, please, oh God, do not let if you're up there, could you lift my heavy burden? Cause I cannot seem to make this on my own. Though I'm not sure you can hear me, I'm still begging. Saying, oh my god, don't leave me alone. Saying, please, oh god. not let me go. Ja, Do Not Let Me Go dus.